inspiratie, adem van de geest, inspiratie. lieve luisteraars. Welkom bij Inspiratie Radio. Dit programma behandelt onderwerpen over spiritualiteit, bewustzijn en zelfontwikkeling, aangevuld met inspirerende muziek. De presentatie wordt verzorgd door Mario van Linden en de techniek door Rob Spruit. Op zondag 28 oktober zijn Rob en ik naar Houten afgereisd om Amma te ontmoeten. Wie is Amma? In India noemt men Amma Mahatma, wat grote ziel betekent. Amma is over de gehele wereld bekend om haar onbaatzichtige liefde en mededogen. Haar hele leven is gewijd aan verlichting van pijn van de armen en zij die lichamelijk en emotioneel lijden. Zij geeft leiding aan Embracing the World, een organisatie die over de gehele wereld hulp biedt aan mensen die het nodig hebben, slachtoffers van overstromingen. Zij bouwde huizen voor daklozen, bouwde ziekenhuizen en ook verschaft zij opleidingen om mensen te leren schrijven. Wij wilden haar heel graag ontmoeten en in de navolgende uitzending geven wij door middel van interviews van de vele vrijwilligers die haar bijstaan en onze eigen ervaring een impressie van zo'n dag. We gaan nu eerst even naar de muziek en we gaan luisteren naar Stay in the Shea van José González. stay Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Toen wij bij de expohal in Houten aankwamen, werden wij ontzettend spontaan ontvangen. En wij stelden de vraag: mogen wij interviews afnemen? Wij zijn van Inspiratie Radio. Meteen werden wij ontvangen door Judith van den Doel, persvoorlichter in Nederland. Deze heeft ons later voorgesteld aan Francisca Agusti, die zes maanden lang meereist met Amma en zij reist mee als persvoorlichter voor Europa. Deze dag werd zij bijgestaan door een van de vele vrijwilligers in Nederland, Rachel Corbet. We hebben voor u een interview van Francisca Agusti en Rachel Corbet, waarin zij vertellen wie is Amma. Dit interview is in het Engels. Dat komt natuurlijk omdat dit een internationaal bedrijf is. We gaan er nu naar luisteren. Ik love sometimes to make people independent, sometimes to wake the motherhood in men and women. And the she feels that when she gives the hug, she feels that what she. I don't what know. You she, need. she never says she. she says she's one with everything. Like in India, they call her a Mahatma, somebody, somebody which one thinks is enlightened, somebody who is able to see the the total creation as one, somebody who doesn't see differences. Okay. Somebody who sees that you and I, in the end, we like our essence is the same. Yes. Like, but when she gives you a hug, yeah, she sees what you need. You need a hug for love. You need a hug for a man. You need a hug Not for really. A, no, I don't Doesn't I matter. It, she says it, it's like a flow of love. It's not. It's not something that is created each time. Okay. It's like going into a river. It's just. It comes. It comes, right? It's, yeah. it's not like Oh, okay. So it's and not intentional. Okay. Yeah. And I believe that, that that flow of love does something else maybe with you than with her or with me. Yeah, right. exactly. Yeah. Depending on you know, depending on, your openness. depends on the person. What yeah, yeah. yeah. Depending on your openness. Yeah, yeah, yeah. But okay. it's, it's mostly. They say Mahatma is free. He doesn't have any more concept. So you if your mind is open, maybe you can experience more. If you're more quiet, maybe you can experience more, right? It depends on your state. Yourself. What you. Yeah. It depends what, you, what you need. Not. Yeah, but yeah. it's not like it's not like Amma oh, is like a healer who says now you need this, you need that. Stuff. No, no. Okay. It's what you expect from her. Or not really you have this you have to experience yourself. Yeah, yeah, yeah, I think, think it's better. Yeah, yeah. Well, okay. when, we, when we sat in the in the restaurant, yeah, and uh, we saw the the queue uh, appear for the dasha, and uh, what we noticed is that uh, a couple of people are also here for uh, we think uh, some kind of enlightenment. Because some people, I think, are, are sick and come here to get energy from it. Do you think that is the case? Well, it's, I think around the Mahatma, like Amma, you, there's, there's certainly a peaceful atmosphere. Certainly mm-hmm. that you can, it is easier to go inside, right? Yeah. yeah. And yeah, it's true. People tell sometimes if you, if you, like Amma says herself, if you really feel love, if you feel deep love inside, if you feel it again, it's actually your own love, but it has been closed yeah. off a little by our own daily life worries, you know. If you really feel it again, lots of good things can happen. Yeah, yeah. They can. Yeah. But you can you can feel the energy. Yeah. And that's, that's not only from, from AMA, but also from oh, other No, it's just an opening. Yeah, yeah, yeah. It's just people are more open. It's, I mean, that's the thing about, I think, Indian philosophy. It is not it is not somebody who creates that. It's just it's just there, right? Yeah. But in, in, the presence of somebody who is sure that that level exists, like Amma, a Mahatma, who is 100% sure that yes, this is the reality. It's mm-hmm. only love. Yeah. That's there's only love, no other thing. Then you probably it's, it's, it's it has some kind of uh, it inspires other people. You can it becomes tangible, right? That's already inspiring. so. <laughs> yeah. Okay, but the relief project, see, the hug is one thing, yeah. but actually, what came out of it, it's really if you really feel love, you cannot you cannot really say no to it. You cannot say no. I'm not interested if somebody is poor. You cannot make that barrier anymore anyhow Alma's stories, right? When she was a child, she went, you know, they took her out of school because her mother was sick, and yeah. then she had nine. to collect, you know, nine, for the eh? cows. Yeah. yeah. And then she she just saw all those poor people, and she was so touched by them. I mean, she was so touched by their suffering. She couldn't stop crying. She, she had that big question: God, why? What's going on in the world? Why is why is there so much suffering? Why? Why? Why? It, it, she said it, it hurt her so much that she wanted to jump into the fire. Like she wanted to commit suicide because it was too much. So she didn't have this border, right? When you suffer, sometimes I say, okay, but I'm sorry, but it's your thing. yeah, yeah. So because then uh, out of that, I think sense of unity came all those relief projects. Because then people ask her, there's an orphanage, can you not take care of it? or like people came and told her, you know, I'm sleeping outside. We don't have a house in the na- in the na- in the night. Somebody raped my daughter, you know, because we don't even have a roof over the head, and those kind of things. And is said we have to build houses for the homeless, and then and other people got inspired to help. You know, it's like so the relief project which you see here, which is the representative posters, and there's more details. It's just it's not a I'm like she's not without relief projects. That's not her. So it's all together, and everything that is done here, it's, it's all volunteers. Like we are all volunteers. Lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Na dit inspirerende interview met Francisca en Rachel gaan we nu luisteren naar Mathilde Santing met Beautiful People. beautiful people. You live in the same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say. Beautiful people we share the same back door, and it is unright. We never met before, but then we may never meet again. If I weren't afraid you'd laugh at me, I would run. so much in common. I go the same. luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Amma staat aan het hoofd van de stichting Embracing the World. Dat doet ze niet alleen, want ze heeft 250 vaste vrijwilligers die de gehele tour met haar meereizen. Een van die vrijwilligers is Paul Sherman. Sherman was directeur van een heel groot confectiebedrijf en dit alles heeft hij opgegeven om met Amma mee te reizen. Deze leuke, vrolijke man hebben wij eh, ontmoet eh, backstage. Hij is chef-kok en wij gaan nu luisteren naar een interview met hem. Ja, lieve luisteraars van Inspiratie Radio. We staan nu backstage. Ja, en je weet niet wat je ziet. Het is enorm groot. Keukens met hele grote pannen. En er wordt heel, heel lekkere eten gemaakt. We hebben het nog niet geproefd, maar dat gaan we zo meteen doen. We staan hier met de eh, chef-kok, zou ik maar zeggen. Ehm, eh, Paul Sherman, yes. Ehm, Paul Sherman, you are a volunteer. Uh, but, but you are volunteer. Yes, we are. We are all volunteers here. Yes, everyone. With uh, how many people are you here? We are here about 40, 40 people, uh, but total we have 280 all volunteers all, overall, with traveling with Dhamma. And are they all the same people? All the same people? Uh, sometimes the same sometimes changes circumstances people changes they don't come some people come but also there's the local volunteers as well and the whole program is run on volunteers there's nobody's paid and everything is done very with his heart from the heart with service full service and you are making food what kind of food are you making i'm making indian food uh, punjabi especially punjabi food and uh, north indian food and uh, we are doing for the last, I'm doing for the last 23 years. Uh, so I'm blessed it and she says, you do it, so it's happening. And uh, people like it. People like the taste, food. What kind of food are you making? Can you say something, the name of today I made uh, pumpkin and uh, black eye beans and potatoes, uh, three dishes, and then with the papadum and sweet was halwa or uh, burma chili. It I don't know what it is, but uh, we uh, I hope we can uh, taste it yes. next time. no <laughs> problem, yeah. No okay. You're very welcome. Yeah. Sorry. You're very welcome to taste and come anytime you want. Okay. Thank you very much for this interview. And have a nice day. Thank you very much to you too. Lieve luisteraars, dit was Paul Sherman. Paul Sherman is een van de vele vrijwilligers die meereizen met Amma. Ja, hij reist aldoor mee, maar er zijn ook mensen uit de hele wereld die meereizen. Voor een paar maanden, voor een paar dagen. En ook uit Nederland komen een aantal mensen die dan voor een paar uurtjes meedoen. Ze werken overal, ze werken in het restaurant, ze werken in de keuken. Maar nu hebben we een aantal interviews eh, van mensen die uit Amerika komen en eh, ook uit België, uit Frankrijk. Daar gaan we nu naar luisteren. We staan nu buiten de keukens, maar ook met iemand die eh, vrijwillig dit allemaal doet. En eh, wat ik net gehoord heb, ze komt uit Amerika. Um, um, what's your name, please? Uh, my name is Suda Is that your real name, or is that a name you get from someone? Amma gave me this name when I was little, but it's a name that I, it's a nickname I use all the time. Okay, I thought so because it's not a normal name you heard everyone. Uh, what are you doing here? Uh, we work in the kitchen. We have we make samosas and dosas. Um, so we're working uh, making samosas by hand to sell to you know make money for the charitable activities that Emma works for. So we're volunteering every day. We're coming in, making the dough and folding the samosas and. And do you work long, long, long hours, or is it a few hours? we learn we work as long as we need to work it just depends on the day but it's i think that we always want to know uh, depending where we are the size of the crowd we always want to make sure that everyone is fed that you know that we are making you know whatever is needed so today might be a shorter day than yesterday it might be a longer day i think we worked about eight ten hours yesterday and in making samosas and so it just depends <laughs> Long days. <laughs> yeah, but you know, you're happy to do the work. If it's it's, you know, anytime it's for somebody else, there's no effort, you know, you feel happy doing that work. So it's it's not a burden at all. <laughs> Thank you for this interview. Thank you. Have a nice day. Lieve luisteraars, we zijn hier um, helemaal weer backstage, waar mensen staan uh, allemaal producten te maken. Heel lekker. Uh, er zijn natuurlijk mensen van over de hele wereld. En eh, nu staan we hier bij drie mensen uit België. En ik ga nu vragen waarom ze hier zijn. Waarom zijn jullie hier? Ja. Wel, we zijn hier om, um, om Amma te, zien en om te voelen wat dat ze kan geven. En ehm, ook om ons een beetje, misschien om ons een beetje ons te, ehm, sterker te maken voilà, mag ik aan mijn kameraden vragen waarom dat zij hier zijn? Pourquoi vous êtes ici, Maar zijn jullie er al geweest? Nee. Nog niet, maar jullie willen er wel nog graag naartoe. Ja, we willen er nog graag naartoe. omdat dat is een toffe ervaring. En ehm, het, is, het smaakt, het kan. Eh, eh, het make part, ik weet niet hoe, hoe dat u dat zegt, in, van onze. Van onze van onze weg. Het maakt deel uit van jullie weg die jullie willen bewandelen. Oké, ja. En jullie zijn hier naartoe gekomen om haar te zien, om haar te voelen. En toen kwamen jullie een bordje tegen met eh, eh, hulp gevraagd. En zijn jullie daarom hier gekomen? Het is dat. Ja, we hebben het bordje gezien en dan... Eh, we vonden dat tof om te helpen ook. Want het is een organisatie die enorm is en het lijkt eh, heel goed. Ehm, het gaat goed, de organisatie. Dus eh, we het is interessant voor ons om een beetje te helpen en zo. Om even mee te doen en te kijken hoe het verder eh, gaat. Dankjewel voor dit interview en een hele fijne dag nog verder. Ehm, ja, deze mensen die hier staan, die kwamen natuurlijk hier naartoe naar, om, om eigenlijk alles te voelen. En ik denk dat ze in het restaurant zaten en daar lopen dus mensen met borden. En die vragen dan of je wil helpen. En dan kan je alles gaan doen. Je kan dus hier in de keuken gaan staan. Eh, je kan eh, bij de kinderopvang gaan werken. Je kan eh, borden gaan wassen. Ehm, je kan stroopwafels gaan maken. Net wat je wil. Dus dat, dat is het mooie hiervan. Als je wil helpen, mag je helpen. Als je niet wil helpen, help je niet. En kan je gewoon genieten. Is this your vacation? Are your holiday? Oh, well, I just I finished my degree. I have an English degree, and right now I'm in between before I start my next degree. So I'm taking this opportunity to be here. And do you have a nice time here? Yes, of course. <laughs> of course, why of course? I'm so happy to be here and, and spend my time this way to be close with Amma and, you know, to, it's so satisfying to serve people like this. Mm-hmm. your name, please? Sri Devi Shashadri. And where, we, where do you come from? Um, I'm from Seattle, Washington, in the U.S. Not from India. I uh, know. I'm. Uh, I'm. Uh, my parents are from India, and um, uh, I was raised in the U.S. Though. Okay. And what are you doing here? Uh, I'm here on a vacation from work. Um, uh, spent um, here to spend a month with Amma and um, volunteer for her um, charitable activities a lot of uh, activities, uh, not only the kitchen. Uh, yeah, ju- just just in the kitchen. But uh, what I meant was that um, volunteering in the kitchen helps um, raise. Uh, uh, money from the some the snacks we sell um, to um, help her- the charitable activities around the world. So, do you like to do this? Yes, yes, very much. <laughs> it's a nice break from from my real life working um, day in and out, which is not as <laughs> satisfying as um, doing selfless service, I think, which is what Amma taught us. So. Thank you very much. Nou, we staan hier nog eh, bij dezelfde persoon eh, in de keuken. Eh, die staan, ja, ik weet niet wat het is, een soort pastijtjes of iets dergelijks te maken. En we hebben net al wat gekregen wat echt waanzinnig lekker is. Maar ehm, ik hoorde dat zij dus ook muzikant is. En daar wil ik uh, wat vragen over stellen. Ja, dat moet natuurlijk in het Engels, maar uh, we gaan ons best doen. You are a musician uh, as well, and you uh, perform music together with Amma or for Amma, or can you explain? Yeah, I uh, learned uh, Indian classical music, playing violin when I was a, a child, and then ever since then, I also started playing harmonium and keyboard and singing bhajans um, with with Amma's group for maybe the past 15 to 20 years. And uh, basically, bhajans are uh, devotional Indian music in the Hindu tradition. And they're very uplifting. They're basically folk, uh, based on various gods and goddesses um, in the Hindu tradition. I also uh, uh, heard that it's it's not like singing a prayer or something. Eh? It's it's really uh, devotional. So is it, is it uh, the purpose of the, that kind of music to get in some kind of trance or something? I basically you could say that uh, bhajan is uh, singing a devo- is singing a prayer of some sort. You know, it is uh, all f- focused on um, you know gods and goddesses, and uh, it it it, uh, it, can be very moving and very uplifting. Uh, you know, depending on the song, the meaning of the song, the the melody, the tune, the rhythm. some of them are slow, some of them are faster in in beat and uh, um, and so it just depends on the mood of the song. It can um, be very um, energetic and um, you know uh, help you focus. It helps you maybe also focus, keep the focus on God and. Um, so yes, we went to uh, to the Dashan uh, just uh, one hour ago or so, and uh, we noticed that there's a there's a whole band playing behind Amma and is that where you also be uh, be, be seated then every once in a while? Uh, yes, yeah, we all we all um, th- there's uh, yes we take turns uh, singing chorus or playing instruments. Uh, whether it's harmonium or the keyboard or uh, there's many instruments which makes it very um, you know inspiring and very interesting for everybody to get involved in. So. I, suppose you you had uh, to take your time to get used to that environment uh, because we went there for the first time and uh, there's uh, lots of energy there from from a whole lot of people. Very inspirational environment. how do you cope with that when you sit when you sit there behind Amma? Um, well, I've grown up singing bhajans, this devotional music, um, ever since this very small child. So I'm I'm really used to, and I enjoy that, you know, that music very much. And being able to sing uh, with Amma there in, in our presence is, you know, even more special. And it, it's a it's an amazing experience just to be there with Amma and uh, and also um, sing bhajans. Amrita Lieve luisteraars, welkom terug. We hebben net geluisterd naar muziek van Amma, wat heel erg mooi en inspirerend is. Maar niet alleen achter de schermen bij Amma wordt hard gewerkt, maar zeker ook in het restaurant en in de zaal, waar, eigenlijk alle, waar het allemaal eigenlijk gebeurt. In die grote zaal staan vele tafels gevuld met mooie materialen. Je kunt er van alles kopen, zoals foto's en boeken van Amma, wierook, handgemaakte sieraden en ook kleding. Al deze stands worden bemand door diverse vrijwilligers. Met een van deze vrijwilligers hebben we een heel mooi gesprek opgenomen. Zij brengt een deel van haar tijd door om Amma te ondersteunen en om te kunnen leven is zij styliste. De opbrengst van alle verkopen wordt gestort in diverse fondsen in de stichting Embracing the World. Na het gesprek met onze stylisten heeft Rob een interview met Christophe, die met veel enthousiasme over deze fondsen vertelt. Deze gesprekken zijn ook in het Engels. We gaan daar nu naar luisteren. Lieve luisteraars, we zijn nu weer terug in, het, eh, in de hal. En dan staan we bij allemaal hele mooie kledingstukken. En we staan hier bij een dame, dat is een stylist uit Amerika. En ik ga nu eh, even vragen hoe ze heet natuurlijk, dat is wel zo aardig. Hello, nice to meet you. Will you please eh, tell me your name? It's Anne Sandu. And where do you come from? From San Francisco, California. And what are you doing there? I'm a stylist. I work uh, part time and I dress uh, people. I help them uh, find themselves through clothing. and is that Indian clothes of, or also uh, for um, business clothes? It's actually um, it's not Indian clothing and it's more it's mostly a uh, clothing to help women and men feel good about themselves. So it's like about their image. So as a stylist, you're you know helping people feel good, feel confident, uh, feel comfortable in their skin. Nice to hear. I did the same. I had a shop, a men's shop. Yes, yes, and uh, I also also said uh, I'm not a salesman but an advisor. So I think you also are. Exactly. Yeah, it's a, it's a gift, a blessing to have the gift of an eye and to be able to, able to um, make people feel comfortable about you know their bodies and who they are and not feel like um, you know there's something wrong with them. So it's it's it's a pleasure to be able to do that. Yes, I think so. It is and. Uh, do you advise um, uh, for money or for free? Actually, uh, I do. I, I work part time and I, um, I work so that I'm able to uh, tour with Amma and be able to serve, uh, you know, the world. So I don't know if you would consider that working for free or would you say that it, there is no personal gain? when you're serving you're working towards a higher goal you know to it's just a way of living yeah. it's a simpler way of living but therefore you, but you have a purpose in mind and how long are you going uh, on tour um, you know depends we, with between different tours but i could be as gone as long as you know five months away so long it doesn't feel that long trust me <laughs> it seems like a long time. When you think of life uh, being short in many ways, running out so quickly, five months seems like a second. Yes, that's correct. It's, it feels like that. You want to be whatever you're doing in life. You want to make sure that it's uh, it's where your heart is and it's the it's your purpose and you want you're investing time and that is where you want to be so five months for me is i could spend m- much longer and uh, do you have family at home yes i'm actually a married and i have uh, I have uh, my husband and I have a son who's uh, will be 30 years old, and I have uh, two dads that we're taking care of. So they also become part of the extended children now. Okay. And they miss you? Yeah, they do. But the beauty of it all is that um, over the years, they've understood, you know, uh, understood my yearning and my purpose in life, and they've, they now support it. So they've adjusted their lives. When you are happy, they are happy. You said it, yeah. I think that's it. You know, if you if you really, I, I, I mean, I always tell people it's very important to find your purpose and your mission in your life before it's too late. And when you find it, it's just it's such a great feeling that everybody around you can't help but feel it. Thank you for this interview. Yes, I have uh, a uh, special gift for you. Oh my God! Yes. Wow, how lovely! We so appreciate that inspiration. I can certainly use that every day. That's you can use it every day. Yeah. Yes. That's what I'm excited about because I do need that. I really do need it. Yes, definitely. Thank you for this interview and have a nice day. You too. <laughs> Ja, luisteraars, we staan hier eh, in, de, in de grote hal waar, waar Amma ook zit. En je voelt ook meteen hier eh, dat het, het voelt meteen anders. Heel veel energie. En eh, we staan hier met Christophe. En Christophe, can you tell me what you're doing here? Here I'm working with the Amma program. traveling with Amma, and my work is actually with the Embracing the World campaign. We are uh, displaying information about the different projects that Amma is putting on, as well as selling some merchandise to help raise funds for the projects. On our way here this morning, um, we sat in the car and we uh, uh we were talking about uh, what kind of questions uh, we would la- like to ask, and we have to be uh, we always have to be careful with certain questions. But I'm going to ask him uh, to you because uh, I think uh, you can you can manage. I was wondering with uh, with uh, such uh, organizations as this, this an, how do you call it, NGO, eh? a non-governmental organization. You raise a lot of funds, I guess. How do you how do you cope with criticism? Um, personally, I have very little experience with the monetary side, but from my experience, what I have seen is that more than any other NGO that I've encountered, the money that comes into the organization, the NGO, the majority of it, more than any other one that I've seen, goes directly to the projects. And so, with the criticism, we can say here, look at actually what we're doing. Look at the amount of effort and aid we're able to give to the people that need it. And you can see that the money that comes in goes directly to those that need it. There's very little overhead cost. You'll notice that all of the he- people here are volunteers. We come on our own expenses, we come with our own um, appreciation and love for the work we're doing. So, this is our gift. And so, like that, all the projects are the fruit of people's gifts to not only the organization, but to the people that desperately need it. So I think with the criticism, we can say, look at what we're doing, and you can see whether or not your criticisms are true or false. What is your function within this, uh, this uh, foundation? Well, officially, I'm a PhD student at Amrita University, which is one of the projects of the Embracing the World NGO. Amma has started five university campuses throughout India. And I'm one of the first international students to come and study with a PhD and I work on a project called the Empowering Women's Project, where we're taking educational technology with an innovative life enrichment education and then applying it to um, a women population that are living below poverty line in India. And so I'm collecting the data, doing the research, seeing the effectiveness of this new program. So my role is as an academic researcher, as a student, and also as a volunteer with the Embracing the World NGO. And that is uh, focused on uh, on India uh, only. Embracing the World is based in India. The majority of the projects are in India, but we also have some very profound international um, projects. For example, the recent Japanese tsunami, Embracing the World donated a large sum of money plus some relief work and house, housing rebuilding projects. And then in the Bihar floods in India, that was a big project. Before that, even the Hurricane Katrina in the United States, Embracing the World donated a significant amount to that as well. Okay, I'd like to thank you. Thank you very much. You so much, yes. work, and his heart was known. you once, but his music. attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. My brothers' lives were different, for they heard another call. One went to Chicago and the other to St. Paul. And I'm in Colorado when I'm not in some hotel. Living out this life I've chose and come to know so well. Thank you for the freedom when it came my time to go. I thank you for the kindness and the times when you got tough. And Papa, I don't think I said I love you near enough. The leader of the band is tired and his eyes are growing old. But his blood runs through my instrument, and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legend. Welkom terug, lieve luisteraars. We hebben net geluisterd naar Dan Volkelburg met Leader of the Band. Tijdens het interview met Christophe stond er een dame heel geïnteresseerd te luisteren. En na dit interview vroeg ze: Wat zijn jullie hier aan het doen? Nou, wij hebben dit uitgelegd en eigenlijk vond ze dat zo mooi. En wij hebben gevraagd of zij ook wilde vertellen wat Amma met haar doet. Wij gaan daar nu naar luisteren. Ik wil eigenlijk eerst wel even je naam weten, dat is wel zo aardig. Wil je dat even aan de luisteraars zeggen? Ja, Theresa Morris. En waar kom je vandaan? Ik ben Engels en ik woon hier nu al 30 jaar in Nederland. En waarom ben je hier? Eh, voor Amma, de, zeker weten voor Amma. Alle dagen sinds 2006. Eh, eerst was ik in Indië twee maanden en sindsdien ontmoet ik Amma hier. Je hebt er daar ook ontmoet in India. Ja, inderdaad. Daar... En ook op eh, zo'n gelegenheid als dit? Of? Nee, zoals zo vaak gebeurt in mensenlevens, eh, ehm, waren er een aantal eh, ja, schijnbaar toevalligheden. Een van de mensen die bij mij op mijn zorgboerderij gewerkt had, was overleden. Ze had zelfs zelfmoord gepleegd. En ik ontmoette een andere vrouw die veel te maken heeft met eh, eh, de grond. In een paar minuten na die eh, crematie. En zij vertelde over Amma en, en dat er dan vlakbij, een week later, een familiebijeenkomst was. En ik dacht, nou, dat is niet voor niks dat ik dit hoor. En ik ging daarheen. Ik hoorde over een gezondheidskuur die je kan doen in India. Ik dacht, goed idee. Mijn boerderij werd verkocht. Ik had ineens tijd. Ik had oppas voor mijn kinderen, vijf kinderen en geld. En twee weken later waren we in Indië. En het werd geen gezondheidskeur, het werd een ontmoeting met Amma. En heeft dat je leven veranderd? Wel degelijk. Ehm, ik ben geïnteresseerd en volg een heel aantal dingen. Louise Hay, Greg Braden, eh, Wayne Dwyer. Er zijn heel veel ontzettend mooie mensen in de wereld die die prachtige dingen eh, vertellen. En als ik om me heen keek voor wie draagt het uit, dat is Amma. Dat is 24 uur. Het is, zij is eh, eh, een levend voorbeeld, niet vandaag en gisteren, maar al haar hele leven en altijd. Het is een wonder die je mag waarnemen. Als je gewoon ziet wat ze doet. Gewoon de simpele dingen van hoeveel uur kan je zitten en niet naar de wc gaan. Of eten. Of gewoon zitten. Op je 59ste. Zij leeft, de, de, zij leeft vanuit de bron. Moeiteloos. En dat is, dat is een wonder die je mag waarnemen. En dat inspireert jou ook? Jazeker, ja. ja. Want er zijn zoveel woorden en zoveel ideeën die je kan hebben. En je bent ook in je eigen leven eh, van alles aan het uitzoeken. En soms zit je jezelf te corrigeren ieder tien minuten in de loop van een dag. En dat, dat doen we dan. Eh, maar Amma, die, die doet het. Het is niet, eh, het zou kunnen of het zou leuk zijn of af en toe lukt het. Maar het lukt permanent. En is er iets in je leven voorgevallen waardoor je dan ook eh, datzelfde idee eh, hebt gebracht? Dat je zegt van nou, ik kan het, ik moet het en ik doe het? Nou, eh, vandaag ligt een van mijn vijf kinderen in het ziekenhuis. En zij heeft op haar negentiende een galblaasverwijdering gehad. En ehm, dat is ook nog fout gegaan. En ze heeft een RCP gehad. De eerste keer ging dat ook fout en de tweede keer eh, lukt het. En dan keek ik eh, naar ziek zijn. En eh, het is een van de dingen die een hele grote appel doet op ehm, hoe sta ik in het leven, geloof ik eigenlijk waar, wat ik hoor en, en wat ik zeg. En ja, het is een enorme uitdaging. Maar dan in deze dagen, dat ik dan uren achter elkaar in het ziekenhuis zit, komen ideeën naar me toe zoals eh, eh, ziek zijn is een van die soort bundels van, als ik dat zo mag zeggen, illusie. Die zich heel concreet lijken op te dringen in je bewustzijn. Van kijk, de waarheid dat jij een ziel bent. Kan niet waar zijn, want kijk naar dat zak naast mijn bed. Wat vol loopt met gal en vies en naar. En die operatie van gisteren is niet gelukt. Dus is de waarheid niet waar, want dit ziek zijn is waar. Hè? Het is, het, en, eh, en, en dat is niet zo. Het is een van de dingen die, die de ego verzint om ons te overtuigen dat, eh, dat wij hier onze aandacht aan moeten besteden. En niet aan het, eh, aan het wezen, wezenlijk van wie we zijn. En dat is liefde. En ik merk ook dat er hier heel veel liefde is. Voel je dat zelf ook? Ja, ja inderdaad. He, dan loop je dan in die dagen inderdaad met ziekenhuizen en soms een beetje klagende mensen. En die arts is beter dan de ander. En ik werd wakker een paar dagen geleden dat ik inderdaad naar het ziekenhuis ging. En het kwam in mijn hoofd van hoe kon ik het vergeten dat een ziekenhuis zo'n geweldige plek is van positiviteit. Hè? Van de, eh, bij wijze van spreken duizenden engelen die, die om zo'n plek heen zitten omdat het zo'n eh, eh, plaats op, in een land is waar mensen echt... tot een punt komen van help mij. Of ze gaan over. Hè? We zaten ook tegenover een kamer met een oud vrouw. En die is overgegaan die nacht. Nou, er is in die kamer ook eh, eh, geesteskrachten geweest om haar te helpen met de overgang en dan mee te nemen. Ja. Dankjewel voor dit interview en ik hoop dat alles goed komt. Ja, yeah. dank inderdaad. Dankjewel. can look at your mouth, but you don't have to kiss me. You can look in my eyes without saying you miss me. Put your hand right here in my hand and just listen to what I have to say. I can give you the key, but you don't have to take it. You can lay in my arms without needing to fake it. Though it's late, I'm trying to make amends for what happened. Could you give us half a chance? small step, we could start back with a little word or two. Though it isn't much, what do you think, darling? For all my faults, I'm still in love with you. Is there part? of your heart. Maybe one tiny corner where a guy just like me could get in there and honor it. I know I'm talking too much. Now I'm quiet. Give us half a chance. Lieve luisteraars, een mooi stukje muziek van Paul Gerk. En we zijn nu nog steeds in de grote zaal en gelukkig heeft Francisca voor ons kunnen regelen dat we een dasjan, oftewel een knuffel, van Amma kunnen krijgen. Dit is voor ons een heel mooi moment, daar hebben we op gehoopt. Er worden namelijk per dag maar een beperkt aantal kaartjes uitgedeeld en deze kaartjes worden, waren al vergeven. Het is zelfs zo dat omdat er maar een beperkt aantal kaartjes zijn, komen de mensen al vroeg in de ochtend om een kaartje te bemachtigen. En wij waren de gelukkigen om dit toch mee te maken en we hoefden niet eens lang te wachten. Het is moeilijk om te beschrijven wat je meemaakt. Het leek voor mij tenminste net alsof je een van je grootste idolen kunnen vermocht mocht gaan geven. We hopen dat jullie na uitleg van Rachel en de gesprekken van Rob en mij, nadat we bij Amma geweest zijn, toch een goede impressie van deze gebeurtenis hebben gekregen. We gaan nu luisteren hoe wij het hebben ervaren. Hier zie je de Darshan-lijn. En het wordt, dus heel, het wordt dus zo geregeld dat mensen die een ticket krijgen, gewoon zelf kunnen opletten wanneer ze aan de beurt zijn. Ja. En dan kunnen ze dus tussendoor ook gewoon het marktje bezoeken. En hoeven ze niet de hele tijd in de rij te staan. Maar als jij, bijvoorbeeld, ik heb nu een ticket O2. Dus dan hou ik af en toe in de gaten, oh, het is nu H2. Nou, dan wordt het H-I-J. Dus je kan ook je, gewoon je eigen ding doen. En op een gegeven moment ga je gewoon in de lijn staan om in een wat stillere mood allemaal tegemoet te treden. We hebben mee mogen maken dat we een dashan kregen. En nu wil ik aan Rob vragen, hoe heb je dat ervaren? Nou, het was echt eh, heel bijzonder. Ik eh, het eerste wat bij me opkwam was het gevoel van... Eh, het is net of je moeder je, je, een knuffel geeft. Maar niet zomaar een knuffel, maar een, een, eh, een troostknuffel, zeg maar. Alsof je als eh, klein jongetje je knie had gestoten en mama zegt kom maar hier. En daar gaat zoveel liefde van uit. Dat is, ja, dat is echt heel bijzonder. Dat is, eh, dat is echt heel apart. En wat, wat ging er door je heen verder nog? Heb je, voelde je een tinteling of had je meer dat je echt de liefde ontving? Nou, dat had ik niet. Ik had meer dat ik op het moment zelf voelde dat eh, niet als iets eh, spiritueels voor mij. Het voelde als, een, eh, als iets warms, als een, als een mooi moment. En eigenlijk het, meest bijzondere kwam pas bij mij achteraf, toen we wegliepen. En ze zeiden al van je moet even gaan zitten, maar dan ben je eigenwijs. Dat doe je niet. En dan ga je uiteindelijk ga je toch zitten en dan merk je dat je in een soort uh, trance raakt. En dan is het net alsof de wereld even stilstaat en of het geluid uitgaat. Dat is, eh, is een hele rare gewaarwording. Ja, ik heb eigenlijk eh, het toch anders ervaren. Ehm, meer omdat ik eh, zo had van jeetje, wat een drukte en ehm, wel een heel mooi moment. En ik ging zitten en ja, ik ben natuurlijk klein, dus ik moest een beetje omhoog reiken. En er ging een en al trilling door mij heen. Een heel gek gevoel. Oké, en was dat op het moment dat je, dat je bij haar zat? Dat je alleen zat? Want ze hebben ons ook samen eh, geknuffeld, hè? Maar was dat op het moment dat je alleen zat of samen of daarna? Wanneer was dat? Nee, toen we samen zaten. En eigenlijk eh, wilde ik eh, heel graag weten wat ze zei. Want ze gaf ons beiden ook een appel en wat dat dan weer betekent. Maar daar komen we straks wel achter. Ja, ik denk dat we dat zo direct eh, even moeten vragen. En ik ben inderdaad ook wel heel benieuwd wat ze, wat ze zei. Want ze, ze mompelt eh, van alles in je oor. Maar het is net alsof het, alsof het heel veel betekent. Maar je weet niet wat op dat moment, hè? Okay. Ehm, uh, eh, when we are uh, at front of uh, Amar, she said a lot of things to us, but we don't know ex uh, what explains that. Um, Uh, because it was in her mother's language, I think. I think. So, uh, is there a special things that that she said? Well, usually, usually she says in one's mother language, uh, "My darling daughter, my darling son," and she maybe said it in her own mother tongue, in Amma's mother tongue, which is Malayalam, the language that is spoken in south of India, in Kerala. Because we we didn't understand, and we were asked questions from what was it, and she also gave uh, um, a, um, an apple to us. Uh, is that a special gift, or is that what she gives to anyone? Um, yeah, <laughs> how do you call it? does it does it have a meaning? Meaning, yes. Meaning? Yeah. No, apple doesn't have a particular meal. Some people get apples, some people get a candy and a flower petal. In Indian, it's just tradition. If you visit some summer, you get a, you get a little gift, and it's just it's just a gift. There were also a lot of people with child. Uh, is that uh, with, with, little uh, child children. children little children? Yes. Um, is this is this for a reason? No, there's no reason. It's just just you know in the world there's like singles and families and older people younger people and poor and rich you know and to Amma people from all walks of life really come here from all cultures all religions so also many children come you know just parents bring their children and some people some children they they just like to go to Amma somehow they like to be here and they somehow like it you know and then they they also can play here and it's it's probably a nice event for a child to be because they can do lots of things here. We also have like special care rooms for children where they can draw or do their things or play. Welkom terug, lieve luisteraars. Ik hoop dat jullie hebben mee kunnen genieten van onze ervaringen. Voor ons is het nog steeds onwerkelijk. Dus we gaan nu eerst nog eventjes naar een mooi stukje muziek luisteren van Lionel Ritchie. can't wait to get on with you. I know it's been hard, me not being there. Baby, I don't want you thinking that I really don't care. And I know that you're feeling like I'm being unfair, but your love is with me everywhere. When I dream, I think of you breathe, I think of you all day, I think of you. Give all my love to All I do is think of you. When I pray, I think of far away, I think of you. All day I think of you. My heart belongs to you and only you. Yes, it's true. All I do Every second I'm away from you feels like misery. Cause I know where I really wanna be. I know it's been hard, me not being there. Baby, I don't want you thinking that I really don't care. And I know that you're feeling like I'm being unfair. But your love is with me everywhere. you. All I do is think of when you. When I pray, far you. away, I think of you. All day I think of you. My heart belongs to you, and only you. Yes, it's true. All I do is think of you. What do you do when you love someone so much? You do almost anything just for one touch. Try to make any excuse just to get away. That's the way that I feel about you, baby. When I leave, do you know what I'm going through? It makes me cry every time, cause I'm missing you. And I hope you feel the same way too. Beste luisteraars, welkom terug. We moesten eerst even bijkomen van deze enerverende ervaring. Maar gelukkig waren Francisca en Rachel er, die ons goed verzorgden met een kopje thee en een heerlijke lekkernij, bekend in India. Volgens Francisca bereidt volgens een recept uit India, maar wel een beetje ver-Europees. Erg zoet, waar ik normaal niet zo van houd, maar toen oh zo lekker. Zo, nu kunnen we weer verder. We wilden heel graag wat mensen interviewen die ook een knuffel van Amma hadden gehad en onze ervaring met hun delen. Maar dat ging allemaal niet zo gemakkelijk en eigenlijk ook wel begrijpelijk. Je wilt en moet dit voor jezelf verwerken. Dit hebben we dus ook maar niet meer geprobeerd. Ook een interview met een van de bezoekers was lastig. Ik moet eerlijk zeggen, misschien had ik het zelf ook niet gedaan. Je komt daar voor een rustige dag en voor je eigen ervaringen. Toen ik een aantal mensen gevraagd had of we ze mochten interviewen en deze dit niet wilden doen, hoorde ik naast me iemand lachen. Ik was natuurlijk zeer verbaasd en verrast. Ik vroeg hem waarom hij zo lachte en hij zei: Ja, je vraagt het waarschijnlijk aan de verkeerde mensen. Dus vroeg ik hem of ik hem mocht interviewen. Dit vond hij gelukkig geen probleem. En uiteindelijk is dit een superleuk interview geworden. En daar gaan we nu naar luisteren. Ik loop hier nu weer in de ronde in, het, eh, in dat immens grote gebouw met heel veel mensen. En ik had net een aantal mensen gevraagd om een interview, maar eh, die, of ze verstonden me niet en de ander wilde niet. Dat kan natuurlijk als je gewoon hier in jezelf wil zijn en wil genieten. Maar er ligt hier een meneer op de grond en die begon heel hard te lachen. Dus ik vroeg waarom. <laughs> en hij zegt, nou je pikt zeker de moeilijkste mensen eruit. Dus nou, toen zei ik, ja, maar meneer mag ik u dan interviewen? En met wie heb ik het genoegen meneer? Hi, ik ben Nico. Eh, wil je nog meer weten? Nou, Nico, en je hebt nog een naam? Eh, Nico Zekveld, ik ben uh, eh, 55 jaar en eh, ik kom hier al een jaar of drie om te genieten van de energie die hier hangt en te kijken naar dat mooie wat daar voor mij op dat scherm te zien is. Ben je al beide geweest? Ik ben nog niet beide geweest. Ik wil vanavond proberen een ticket te bemachtigen. En misschien lukt dat, misschien lukt dat niet, maar dat vind ik niet zo belangrijk. Eh, het hier zijn vind ik ontzettend leuk en, en eh, geeft ontzettend veel energie. En dat, eh, ja, dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom ik er ben. De, de is fantastisch, maar die, die ken ik van vorige jaren. Dat is niet het primaire doel waarvoor ik kom. Hier zijn we met al die mensen en het is ongelooflijk druk vandaag. ja, dat geeft zoveel energie en er is hier zoveel mooie energie. Het is gewoon heerlijk om in te zijn. Dus ik ga het vanavond proberen. Lukt het niet? Jammer. Ga ik het morgen weer proberen. Je komt hier dus elke dag? Ik kom hier inderdaad elke dag, ja. En voor de goede energie? Of denk je gewoon het is fijn om onder al die mooie mensen te zijn en te luisteren en te genieten? Alle twee. En om te zien hoe eh, eh, eh, de persoon die ze allemaal noemen, hoe die iedere mens die bij haar komt, even haar onverdeelde aandacht geeft. En ik lig hier nu onder dat scherm, dus ik kan het heel mooi zien. Ik weet hoe dat voelt en, en dat is geweldig. En het feit dat zij zo onverdeeld aandacht kan geven aan pak een beet, 2000 mensen, 200, 2500 mensen per dag. Dat vind ik iets zo... Ja, ik snap niet dat een mens dat kan. Maar het is gewoon het totaal. De energie die hier heerlijk is. De mensen die hier allemaal zijn om te zijn. Ik vind het heel mooi dat je hier iemand gewoon op een stoel kan zien mediteren. En iedereen laat hem of haar met rust. Iedereen doet zijn eigen ding. En eh, ja, dat, ja, daar geniet ik gewoon intens van klinkt misschien heel zweverig voor jouw luisteraars, maar voor mij is het heel concreet en ik vind het gewoon heerlijk om in te zijn. Ik denk dat voor heel veel luisteraars het niet zweverig klinkt en gewoon alleen maar denken van was ik er ook maar geweest. En eh, voor een aantal misschien wel, maar goed, eh, wat niet is kan toch nog komen? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik, eh, als ik zie hoe druk het vandaag is, dan denk ik dat ze zo meteen de deuren dicht gaan doen. Want het, pand zit gewoon vol. Ik heb het nog nooit zo druk gezien. Maar ik hoop dat veel meer mensen ontdekken dat je met alleen maar liefde een heleboel kan doen in deze wereld. Dan hoef je verder niks te doen. Dan hoef je alleen maar te zijn. En dat is wat ik hier zie gebeuren. En dat, ja, dat ontroert mij geweldig. Dat, dat vind ik zo prachtig om te horen, om te zien en, en te ervaren. Dus Alleen hier al zijn is goed genoeg. En ik blijf hier vanavond tot een uur of twaalf. En dan ga ik weer naar huis. En dan morgen om een uur of eh, één ben ik er weer. En dan zie ik wel hoe laat het wordt. Morgen nacht gaat ze dus de hele nacht door. Dus morgen heeft ze pak een beet 4000 knuffels of zo. Het feit dat in onze wereld mensen hier komen om van een wildvreemde vrouw een knuffel te krijgen. Dat vind ik aan de ene kant prachtig en aan de andere kant heel verdrietig dat wij in onze wereld de knuffel als, als, als eh, het troostend element kwijt zijn. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk heel verdrietig. En eh, eh, ik mag zelf ook graag knuffelen. En ik merk dat heel veel mensen, als er geen bijbedoelingen zijn, daar ook helemaal in kunnen, kunnen wegzakken even. En dan denk ik van, oh jongens, mogen we dat niet wat vaker doen? gewoon van mens tot mens. Zonder enige bedoeling. He, de, gewoon de free hug. Eh, de, dat, dat ga ik ook doen trouwens. Dat, eh, ik heb besloten dat ik dat echt ga doen. En dan ga ik er ook nog free healings naast zetten en dan prima. Maar dat, dat, ja, die inspiratie komt toch wel hier vandaan. Het, eh, vorig jaar had ik zoiets van, ja, wat maakt het nou uit wat ik, wat ik zelf doe? En toen zei er hier een meneer met een hele prachtige donkere stem. Hij zegt, alle hele kleine stroompjes die jullie zijn, maken uiteindelijk die grote rivier. En ik had zoiets van, wauw, wat een fantastisch antwoord is dat. Dus wat je individueel doet en brengt aan, aan, aan zachtheid in onze wereld op dit moment, ja, dat, dat is waardevol. Ook al doe je het maar naar één, naar twee, naar drie mensen, dat maakt niet uit. Doe het. En kijk eens naar die ander en vraag eens of je hem een knuffel mag geven. En kijk eens wat er dan gebeurt. Free hug. Ik heb het ook wel eens met een lach. Als je lacht, dan, eh, dan lachen ze terug. En dat, dat vind ik ook zo leuk. Heb je dat ook? Ehm, jij raakt mijn doelstelling. Ik heb eigenlijk in dit leven nog maar één doelstelling. En dat is elke dag één mens aan het glimlachen maken. En soms vergeet ik dat wel eens een dag. En dan loop ik ergens en dan denk ik van, oh ja, en dan moet ik zelf lachen om mijn eigen, ja, misschien wat gekke doelstelling. En als ik dan ga lachen en je kijkt iemand aan, ja, die lacht ook. En ineens nog één, en nog één, en nog één. En dan, ja, dan is eigenlijk mijn dag al goed. Dus glimlachen is, is, is ook al fantastisch. Eh, kijk eens om je heen hoeveel mensen er op straat nog durven te lachen. En hoeveel mensen op straatje nog durven aan te kijken. Het zijn er zo weinig. Dus eh, eh, ik zou aan jouw luisteraars willen vragen, jongens en meiden, kijk elkaar weer eens aan en zeg gewoon goedemorgen. Dan heb je iemand anders dag en jouw dag goed gemaakt. Dankjewel, hele mooie woorden. Goh, wat word je toch vrolijk van zo'n man. En dan gaan we nu ook nog luisteren naar een vrolijk stukje muziek van El Giro. song that we love to sing. Every time we hear the music and we're in this love together, we got the kind that lasts. Do, do. We zijn bijna aan het einde van dit programma gekomen. Ik zeg bijna omdat we nog iets leuks voor jullie hebben. En wel, toen we bij Amma waren, hebben wij een boek gekregen dat heet Uit Amma's Hart. En een cd met de muziek van Amma. Dit willen wij graag onder jullie verloten. Als je nu een mailtje stuurt aan redactie.inspiratieradio.nl en motiveert waarom juist jij dit boek of deze cd graag zou willen ontvangen, maak je je kans op. Eind november zullen wij op de site doorgeven wie de gelukkiger zijn geworden. Het boek of de cd worden dan zo snel mogelijk bij je thuis bezorgd. Ik wil Rob bedanken voor de techniek en het editen van deze uitzending. We zijn de hele dag bij Amma geweest, dus we hadden heel veel materiaal waar Rob nu een hele mooie uitzending van heeft gemaakt. Rob en ik willen Judith, Francisca, Rachel, Christophe, Paul, Nico en de vele anderen bedanken voor de goede zorgen en voor de medewerking aan dit programma. Ook willen we Marcia Goossens bedanken voor de tip om naar dit prachtige evenement te gaan. En natuurlijk Amma voor de warme knuffel. Wilt u meer weten over Amma of Embracing the World? Of misschien volgend jaar wel meehelpen? U kunt alle informatie vinden op www.embracingtheworld.org. U kunt deze uitzending en alle voorgaande uitzendingen beluisteren, waar en wanneer u dat wilt op www.inspiratieradio.nl en dan uitzending gemist. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen? Laat dan uw mailadres achter op onze site. Heeft u voor ons een tip voor een leuk of interessant onderwerp waar we een uitzending over kunnen maken? Stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl. Wanneer u op de hoogte wilt blijven van de leuke activiteiten in de buurt, kijk dan in onze agenda. Heeft u een activiteit te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit? En mail deze dan naar agenda.inspiratieradio.nl Ik ben Mario van der Linden en wij hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot gauw en begin de dag met een lach.